10 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Voormalig koffieshophouder Johan van Laarhoven heeft de gevangenis in Vught verlaten. Hij had een enkelband om toen hij werd opgehaald door zijn broer. Van Laarhoven heeft het grootste deel van zijn celstraf uitgezeten. Hij mag de rest van zijn straf thuis doorbrengen. Van Laarhoven zat vijf jaar in een Thaise gevangenis voor drugshandel. Mede door bemiddeling van minister Grapperhaus mocht hij naar Nederland fokkers zijn totaal verrast door het nieuws dat het verbod op de fokkerijen al over een half jaar ingaat. De branchevereniging wil opheldering van minister Schouten van Landbouw. Het nieuws over de sluiting lekte gisteren uit. Het besluit is genomen nu op ruim 40 bedrijven het coronavirus is vastgesteld. Oorspronkelijk zouden de fokkerijen in 2024 dichtgaan. Er zijn nu nog zo'n 120 bedrijven open. Het kabinet trekt 180 miljoen euro uit om de bedrijven te compenseren. Schiphol heeft een dramatisch half jaar achter de rug. Het luchthavenbedrijf schrapt honderden banen vanwege de coronacrisis... meldt de eigenaar van Schiphol en de luchthavens van Rotterdam en Lelystad. In de eerste zes maanden van dit jaar maakte het bedrijf een verlies van 246 miljoen euro. In de eerste helft van vorig jaar was er nog 133 miljoen euro winst. Door de reisbeperkingen bleven miljoenen passagiers weg en halveerde het aantal vluchten. De Japanse premier Abe treedt af, melden Japanse media. De rechtsconservatieve regeringsleider geeft vanochtend een persconferentie... waarin hij vermoedelijk bekend maakt dat hij zijn termijn niet uitdient. Volgens Japanse media stopt Abe om gezondheidsredenen. Hij kampt met een chronische darmziekte... en moest dinsdag voor de tweede keer in korte tijd naar het ziekenhuis. De ambtstermijn van de 65-jarige Japanse premier liep nog een jaar. Het weer. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. En vooral in het westen en noorden valt vanochtend nog een bui. In de loop van de middag trekken er regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 tot 22 graden. Later vanavond verdwijnen de buien in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, guten Morgen, liebe Zuhörer. Heute auf ZFM ist schon die letzte Sendung der touristischen Stunde dieser Saison. Ein Programm für alle Urlaubsgäste in unserem schönen Dorf Sandford. Mein Name ist Maja und mein Co-Gastgeber ist mein Mann Jakob. In diesem Programm erzählen wir Ihnen, was Sie in den kommenden Tagen in unserem schönen Dorf oder in der umliegenden Region unternehmen können. Wir präsentieren dieses Programm in fünf Sprachen, Niederländisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, damit alle Gäste unseres Dorfs diese Informationen in der eigenen Sprache erhalten können. Aufgrund der Tatsache, dass dies die letzte Sendung der Saison 2020 ist, lautet das heutige musikalische Thema, naja, Abschied. Goedemorgen luisteraars. Vandaag alweer op ZFM de laatste uitzending van de Toeristenuren. Een programma voor alle vakantiegasten die in ons mooie dorp Zandvoort verblijven. Mijn naam is Jaap en mijn co-host is mijn vrouw Maya. In dit programma vertellen we u over wat er de komende week in ons mooie dorp en de regio daaromheen te doen is. Wij presenteren dit programma in vijf talen. Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans. Zodat alle gasten van ons dorp de informatie in hun eigen taal krijgen. Vanwege het feit dat dit de laatste uitzending is van seizoen 2020... is het muzikale thema vandaag afscheid. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui sur cette fm déjà la dernière émission des heures touristiques de cette saison. Un programme pour tous les vacanciers séjournant dans notre beau village de Sandvoort. Je m'appelle Maya et ma co-animateur, c'est mon mari, Jacques, en français mieux dire Jacques. Dans ce programme, nous vous disons quoi de faire dans notre village et la région environnante dans la semaine à venir. Nous présenterons ce programme en cinq langues, le néerlandais, allemand, anglais, français et euh, espagnol, afin que tous les clients de notre village obtiennent les informations dans leur propre langue. En raison du fait qu'il s'agit de la dernière émission de la saison Euh, 2020. La thème musical d'aujourd'hui est, bien sûr, Adieu. Good morning, dear listeners. Today on ZFM, the last broadcast of the tourist hours of this season. A program for all holiday guests staying in our beautiful village of Zandvoort. My name is Jaap, or Jack in English, and my co-host is my wife Maya. In this program we tell you about what to do in our beautiful village and the surrounding region in the coming week. We present this program in five languages. Dutch, German, English, French and Spanish so that all guests of our village get the information in their own language. Due to the fact that this is the last program, the last broadcast of the 2020 season, Today's musical theme is Farewell. Muy buenos días, queridos oyentes. Ya estamos al final de nuestro programa Hora Turístico por la DERNAR por la última vez. Un programa en ZFM para todos los huéspedes de vacaciones que se alojan en nuestro hermoso pueblo de Sanford. Mi nombre es Maya y mi copresentador es mi esposo Yap, o en español Jaime. En este programa le contaremos qué hacer en nuestro pueblo y la región circundante la próxima semana. Presentaremos ese programa en cinco idiomas, holandés, alemán, inglés, francés y español, para que todos los respetes de nuestro pueblo obtengan la información en su propio idioma. Debido a que esta es la última emisión de la temporada 2020, el tema musical de hoy debe de ser Despedida. Yeah, dear listeners, and with our musical theme, farewell, goodbye, auf Wiedersehen, au revoir. Now, Anita O'Day sings Goodbye. promised one day to love one another forever that way. time. you take the high road and I'll take the low. It's time that we parted. It's so much better. Anita O'Day, Goodbye. Und jetzt ganz etwas anderes in musikalisches Thema. Das Thema, das bleibt Auf Wiedersehen, Goodbye. Aber jetzt von ein österreichische Sänger mit, ein, mit schöne österreichische Blasmusik. Eh, some Austrian Wind Music. Ernst Mosch. Bis bald, auf Wiedersehen. ja, das war der Ernst Mosch mit Bis bald auf Wiedersehen. Ja, liebe Zuhörer, wir haben wieder einige Tipps für Sie. Jetzt, äh, da das Wetter etwas instabil ist, äh, könnte es schön sein, äh, dass Sie einen schönen Ausflug machen wollten. Die ganze Umgebung von Amsterdam hat natürlich mehr zu bieten, als man vielleicht denkt. Die Metropole Amsterdam umfasst insgesamt 17 charakteristische Gebiete mit vielen schönen Blumen, Stränden, Dünen wie hier in Zandvoort, Seen, Mühlen, Forts und historischen Orten und Fischerdörfchen. Diese Attraktionen sind alle von Zandvoort aus über Amsterdam mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Also, wollen Sie, Sie sich typisch holländische Mühlen, Scheunen und Museen ansehen... dann müssen Sie unbedingt die Saanse Schans besuchen. Dort ist alles in der kennzeichnenden Saanse Holzbauerarchitektur gebaut. Es gibt viel zu sehen, kosten und erleben. Und weil das Tourismus nicht ganz, äh, eh, weil es nicht ganz viele Touristen gibt, äh, eh, ist die Sanserschans im Moment auch eh, äh, nicht so beschäftigt und kann sich alles das gut ansehen und nicht mit tausenden Touristen dieselbe Mühlen besuchen. So, Zaanse Schans eh, Sie können das auf Internet aufsuchen und auch in Ihre Routeplaner äh, eh, Zaanseschans als eh, Besehenswürdigkeit eintasten. Bon, maintenant que le temps est un peu instable, il peut être agréable de faire un voyage. Toute la région d'Amsterdam a plus à offrir que vous ne le pensez jamais. La métropole Amsterdam comprend un total de 17 zones caractéristiques avec de nombreuses belles fleurs, plages, dunes, lacs, moulins, forts et lieux historiques, des villages de pêcheurs. Ces attractions sont toutes facilement accessibles depuis Zandvoort euh, via Amsterdam en transport commun. Voulez-vous voir les moulins, la grange, les musées typiques néerlandais Peut-être ensuite il faut visiter les Zaanse Schans. ça c'est un village petit situé au nord d'Amsterdam. Vous pouvez y aller en train et là, vous pouvez voir euh, la vie d'un village pendant le XVIIe siècle. Il y a beaucoup à voir, beaucoup à coûter et beaucoup à expérimenter. Merci Maya. Et maintenant, un petit musique de Gilbert Beco. Il chante au revoir, Gilbert Beco with Goodbye. Adieu l'ami, faut se quitter, car tout s'arrête avec l'été l'ami. Les feuilles sont tombées sur les routes gelées. L'ami, quand on courait sur les chemins pavés de fêtes mouillés de vin, l'ami, nos chansons nous disaient que cela jamais Gilbert Bécaud Au revoir. Auf Wiedersehen. And now Ricky Martin uh, in a mixed Spanish-French goodbye song. And of course in Spanish that is called Adios. Te juro me marcho después No pienso jugar a ser juez Seducido yo me rindo a tus pies Sé que yo lo sé, que te lo puedo traducir en inglés Si quieres I will try Pero prefiero decirte en francés tengo que dejar. Así suavecito. Loco, de la forma en que a poco a poco. Perdona si al marcharme me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar. estable durante la semana que viene. So, quizás sería uh, bueno hacer un, pequeño viaje. Toda la zona de Amsterdam tiene mucho más que ofrecer que solamente aquí la playa y el pueblo. Eh, Amsterdam Metropolitan eh, tiene un total de 17 áreas características con muchas eh, flores, playas, dunas, lagos, molinos, fortalezas, lugares históricos. Pero también una atracción eh, interesante es el pueblo situado norte de Amsterdam. Se llama Zanse Schans. Es un pueblo con muchos molinos, graneros, eh, museos, eh, campo, todo más bien para presentar la vida en Holanda durante el siglo XVII. Eso vale la pena para irse, disfrutar, aprender y gustar al mismo tiempo. En now, a Dutch singer, Paul de Leeuw, with afscheid, which means goodbye, auf Wiedersehen. me niet zo vaak vergist. Huil dus om geen andere reden dan dat je me mist. Als een ster die valt je toewenkt, ben ik bij je in je hoofd. Elke keer als je aan mij denkt, dat heb ik toen beloofd. Mag ik die paar laatste dagen daar zijn waar ook jullie zijn? Samen zal de grens vervagen tussen waar en schijn. Laat de kinderen erbij zijn, echt bij alles wat gebeurt. Dan is het net of wij weer wij zijn en niet zo verscheurd. Kom gerust met alle honden, schilderbloem gevonden. Niets wordt uitgewist. Doe alsof er zelf nog bij was. Zeg me wat het liefste dan ook niet alleen. Doe gewoon, dan zal het vaak zijn. Ik blijf om je heen. Ga maar veel en lekker eten. Maak geen heilige van mij. Je hoeft geen dingen te vergeten. Ik blijf er altijd bij. Zing mijn liedjes. Denk aan dagen dat de zon over ons scheen. Dan is alles te verdragen. Ik blijf om je heen. Eigenlijk ben ik best tevreden als ik alles samenvat. That dat was Paul de Leeuw with Afscheid. Abschied. When the theme is Abschied, uh, Goodbye, Adieu... Of course, uh, there's one singer we cannot leave out... and that, of course, is good old Jim Reeves... with his all-time classic hit Adios Amigo. has come to an end. When two love the same love, one love has to lose, and it's you who she longs for. It's you she will choose. Adios, compadre. What must be? Adios Amigo. Time for some information. Maya, que peux-tu dire de Grand Prix historique à Circuit de Zandvoort cette week-end oui, ouais, c'est une autre idée parce que normalement on a eu le Grand Prix historique, mais cette année 2020 c'est un peu différent à cause des corona actuels peut-être vous pouvez y aller pendant le, bon, euh, le vendredi 4 de septembre jusqu'à le dimanche 7 de septembre. Il faut aller au circuit Zandvoort. C'est dominé par le 9e Grand Prix historique de Zandvoort. Un peu différent, mais on peut acheter des euh, billets. Ils sont disponibles, limités, mais disponibles. Les tickets journaliers sont disponibles pour le prix de 25 euh, euros. Et pour euh, le plus jeune fan de course, euh, ça coûte que 1 euro. Les séries suivantes entreront en action euh, l'heure de cet événement. Ça veut dire, vous allez voir, championnat historique de Formule 1 via Masters. Championnat via Masters de voitures de sport historique Coupe d'Europe de Formula 3 historique FIA et voiture de Grand Prix historique euh, entre l'année 48 et 65. Pour plus d'informations, visitez-vous, s'il vous plaît, www.circuitzandvoort.nl En néerlandais et en anglais disponible. Ja, liebe Zuhörer, reisen Sie während äh, des historischen Grand Prix in die Vergangenheit und genießen Sie Traumautos aus der Formel 1, Formel 2, Le Mans und einer Reihe von Trainern und GTs. Vom Freitag 4. September bis Sonntag 6. September 2020 wird der Circuit Sandford vom 9. Historischen Grand Prix Sandford dominiert. Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen kann der historische Grand Prix 2020 nicht wie gewohnt organisiert werden. Das Programm wurde angepasst und die Anzahl der verfügbaren Tickets ist begrenzt, aber eh, man kann noch immer online Tickets kaufen. Die Tageskarten für dieses Evenement sind für jeweils 25 Euro pro Tag erhältlich. Und für den richtig kleinen, der jüngsten Rennfan kostet das Kinderticket nur 1 Euro. Es gibt verschiedene äh, äh, Rennen, aber die folgende Serie wird während dieser Veranstaltung in Aktion treten. Der FIA Masters historischer Formel 1 Meisterschaft dan de FIA Masters Historische Sportscar Championship. De FIA Historische Formel 3 Europapokal und historische Grand Prix Autos zwischen 1948 und 1963 kann man sich ansehen und racen auch miteinander. Weitere Informationen finden Sie unter www.fiat.com circuitzandvoort.nl. Und diese Website ist in Niederländisch und Englisch. Dann wieder jetzt Zeit für Musik. Und ich habe da stehen äh, ein schönes Lied von der Udo Jürgens. Ach, Udo Jürgens hat ein Abschiedslied geschrieben. Und das heißt Auf Wiedersehen und Dankeschön. Now Udo Jürgens with his song Auf Wiedersehen und Dankeschön. Bye bye and thank you very much. Ist das halbe Leben nicht ein Abschied nehmen? Nun ist es soweit. Und wir wissen, eine wunderbare, viel zu kurze Zeit ist morgen schon Vergangenheit. Auf Wiedersehen. So fühlst auch du, dass zwei sich selten so verstehen wie wir. Darum glaub mir, eines schönen Tages bin ich wieder hier. Ich lass ja doch mein Herz bei dir. Auf Wiedersehen und Dank. es que se trata también del Gran Premio Histórico. Es un viaje en el tiempo durante el Gran Premio Histórico y disfruta de los coches de enseño de Fórmula 1, Fórmula 2, Le Mans, una serie de entrenadores y GT. E. Desde el viernes 4 de septiembre hasta el domingo 6 de septiembre, el circuito de Zandvoort estará dominado por el noveno Gran Premio Histórico de Zandvoort. Debido a las actuales medidas de corona, el Gran Premio no se puede organizar de la forma habitual. El programa se ha ajustado y el número de entradas disponibles es limitado, pero hay entradas. Se puede comprar a 25 euros cada una y para los más jóvenes nada más que un euro. La siguiente serie entrará en acción durante este evento. El Campeonato Histórico de Fórmula 1 FIA Masters. El Campeonato de Coches Deportivos Históricos Masters de la FIA. Copa de Europa de Fórmula 3 Histórica de la FIA y Autos Histórico de Grand Prix entre el año 48 y el 65. Se puede comprar y tener más información en la página web www.circuitzandvoort.nl. It's in Hollands, it is in English. Yes, ladies and gentlemen. I have another tip for you. Travel back in time during the historic Grand Prix and enjoy dream cars from Formula 1, Formula 2, Le Mans and a number of coaches and GTs. From Friday, September the 4th to Sunday, September 6th, Circuit Zandvoort will be dominated by the 9th historic Grand Prix Zandvoort. Due to the current corona measures, the historic Grand Prix in 2020 cannot be organized in the usual way. The program has been adjusted and the number of available tickets is limited. However, I checked on the internet and there are still some available. Day tickets are available for 25 euros each. And for the youngest race fans, uh, the child ticket only costs 1 euro. Uh, there's a lot to see. I just mentioned a few. The following series, among others, will come into action during this event. The FIA Masters Historic Formula One Championship. The FIA Masters Historic Sports Car Championship de FIA Historic Formula 3 Europe Cup... en uh, een uh, big uh, assortment of historic Grand Prix cars... Uh, dating from 1948 to 1965. So really an exciting lineup. For more information, go to www.circuitzandvoort.nl. The site is in Dutch, but also in English. So I wish you a lot of fun this weekend on the car circuit. And then some music again. Uh, as the theme stays uh, goodbye, uh, we have now Alain Morisseau and the Sweet People. And they sing in French un adieu, un revoir. my eyes adieu, eh, au revoir. En it's nearing 11 o'clock. Uh, is bijna vast uh, eh, 11 uur. Also, de laatste nummer, the last number we're going to play till the news and the commercials. It's from the combo of Cannibal Adderley and Bill Evans. Cannibal Adderley on alt sax and Bill Evans piano and our combo.